Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland stuurt diplomaten het land uit. Dat is volgens president Poetin een antwoord op het wegsturen van 35 Russische diplomaten door de VS vorig jaar. Ze werden verdacht van inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Poetin zegt dat hij eerst nog hoopte dat de VS zou bijdraaien. Maar nu de Amerikaanse Senaat heeft gekozen voor nieuwe sancties tegen Rusland komt het antwoord wel. Vanaf 1 september mogen er nog maar 455 Amerikaanse diplomaten in Moskou zijn. Dat is precies het aantal Russische diplomaten in de VS. In Somalië zijn 24 vredesmilitairen gedood door terreurbeweging Al-Shabaab. Dat gebeurde toen een konvooi van de Afrikaanse Unie in een hinderlaag was gelokt. De Unie heeft een troepenmacht in Somalië om het regeringsleger te helpen een eind te maken aan aanslagen en geweld. Al-Shabaab is gelieerd aan Al-Qaeda en wil een streng islamitisch bewind vestigen in Somalië. De terreurbeweging is uit veel steden en dorpen teruggedrongen, maar pleegt nog geregeld aanslagen. Vanochtend nog vielen bij een bomaanslag bij een politiebureau in Mogadishu zeker vijf doden. In Keulen is een kabelbaan over de Rijn vastgelopen. Honderden mensen kwamen stil te hangen. De brandweer kon een deel van hen met een hoogwerker naar beneden halen. Maar recht boven de rivier lukte dat niet. Om uit hun gondel te komen moesten die mensen zich langs een touw 40 meter naar beneden laten zakken. Daar ving de brandweer hen op in een boot. Waardoor de Keulse kabelbaan vastliep wordt nog onderzocht. Mogelijk had het te maken met de harde wind. De Oostenrijkse voetbalvrouwen hebben zich op het EK verrassend geplaatst voor de halve finale. Oostenrijk won in Tilburg na strafschoppen van Spanje. Na verlenging stond het nog steeds 0-0. Dankzij doelvrouw Manuela Zinsberger, die een Spaanse penalty tegenhield, wonnen de Oostenrijkers. Ze spelen in de halve finale tegen Denemarken. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog met geregeld zon.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 Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1239 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of Eugen, uw hier voor de komende twee uur in dit unieke New Age muziekprogramma. Overal ter wereld te horen. Met name via de eigen website peacefulradio.info. En daar staat ook een uh, heus internet radiostationnetje op. Ja, ja. Eh, dat gaat maar door en het gaat maar door. En wat ook doorgaat, dat is nieuwe muziek. En nieuwe artiesten. Even kijken, Matt Marshak. Matt Marshak, die is een nieuwe artiest. En natuurlijk dan ook zijn nieuwe album. En die heet Year's End. Nou ja, zoveel is het voorlopig nog lang niet. Uh, het jaar duurt nog maanden. Maar dat geeft niet. We gaan lekker genieten naar uh, New Age muziek en... Ja, we zitten ook eh, in de playlist. Kom ik ook een beetje aan het allereerste begin, zo moet ik het zeggen, aan dat allereerste begin toen Peaceful Radio eh, begon te ontstaan. En dat is eigenlijk New Age muziek van uh, eh, 20 jaar geleden. Kijk maar eens op de playlist op peacefulradio.info. Veel luisterplezier. Hi, I am Anaya. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website www.anayamusic.com. Thank you. Henny Becker, one of the artists on Peaceful Radio, please visit my website at www.hennybecker.com.